10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ja gezegd tegen het nieuwe derde steunpakket voor Griekenland. VVD, PvdA en D66 zijn voor de nieuwe miljardenleningen. Ze hebben samen een meerderheid. De Kamer kwam vandaag terug van vakantie om over het nieuwe steunpakket te praten. Premier Rutte kreeg van de oppositie veel kritiek omdat hij eerder had beloofd dat er geen geld meer naar de Grieken zou gaan. Een motie van wantrouwen van de PVV werd verworpen. Een invalkracht van een buitenschoolse opvang in Gelderland zit vast voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Ouders zijn daarover vandaag geïnformeerd. De kinderporno is gevonden op de privécomputer in het huis van de 37-jarige Nijmegenaar. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat de man betrokken was bij de productie van kinderporno... of dat hij kinderen op de buitenschoolse opvang heeft misbruikt. Steeds meer sociale huurwoningen komen in buitenlandse handen. Vorig jaar werd 50% van alle beleggingen in huurwoningen gedaan door buitenlandse investeerders, meldt Nieuwsuur. Belangrijke reden voor de verkoop is de verhuurdersheffing die corporaties sinds twee jaar moeten betalen over hun bezit. Minister Blok wijst erop dat in veel gevallen beleggers de woning gewoon als sociale huurwoning blijven verhuren. Honderdduizenden mensen hebben vandaag de eerste dag van Sale Amsterdam bezocht. Volgens de organisatie is alles vlekkeloos verlopen. Vooral aan de kades bij het Centraal Station en rond het IJ stonden veel mensen te kijken naar de schepen die vanuit Ermuiden naar Amsterdam voeren. Tijdens de parade sloeg een bemanningslid van het Russische schip Meer overboord. Hij kon zonder verwondingen weer uit het water worden gehaald. Het weer, opklaringen en droog. Vannacht kan er in het oosten een mistbank ontstaan. Het wordt 11 tot 14 graden.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 We gaan weer beginnen aan, ik dacht, 31 werkjes. En de eerste is weer een gloednieuwe, ook artiest Neil Tatar. Die is gloednieuw als artiest in dit programma. En hij laat ons zijn nieuwe cd horen. Learning to Fly. Nou, dat zouden we misschien allemaal wel willen lekker leren vliegen. Ik wens je heel veel luisterplezier bij pisoradio.eu. midst of darkness, light persists. persists, persists, persists, persists. persists. चिंता राम का ही है जय विरी राखे राम थई विरी राहिए सीताराम सीताराम सीताराम का ही है Stupid big body, stupid big body, stupid big body, stupid big Zoom, baby, Dum dum pare Zoom, Bye. Dum-dum-bay, body, dum-dum-bay, body, dum-dum-bay, body, dum-dum-bay, body, dum-dum-bay, body, dum-dum-bay, body, dum-dum-bay, body, dum-dum-bay, body, dum-dum-bay, body, pare te tuma dum dum pe pare te tuma dum dum pe pare te tuma dum dum pe pare te tuma dum dum pe pare te tuma dum dum pe pare te tuma dum dum pe pare te tuma dum dum pe pare te tuma dum dum pe pare te tuma dum dum pe pare parete tumba, tum pe parete tumba, tum tum pe parete tumba, tum pe parete tumba, tum tum pe parete tumba, tum tum pe parete tumba, tum tum pe parete tum. Erkata. goodbye to the old street that never cared much for you anyway. The different colored doorways you thought would let you in one day. Goodbye to the old bus stop, frozen and waiting. The weekend edition has this town way over. a baseball field, the grass has turned to straw. A flock of birds tries to fly away from where you are. Goodbye, goodbye, goodbye, old friend. I can't make you stay. I can't spend another ten years wishing you. to tell her.